Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tata Steel moet meer doen tegen luchtvervuiling. Dat staat in het plan van de overheid. Volgens eerder onderzoek van het RIVM hangt er nergens zoveel kankerverwekkende stoffen in de lucht als bij de staalfabriek. Deze bewoner maakt zich zorgen. Ik ben gewoon zo bang dat ik me over een aantal jaar voor de kop sla omdat ik niet ben verhuisd omdat mijn, een van mijn kinderen misschien wel iets ernstigs oploopt. De vergunningen van Tata Steel worden nu aangepast en er komen extra controles om de uitstoot in de gaten te houden. Er komen tijdelijk extra opvangplekken voor asielzoekers in een hotel in Utrecht. Daar kunnen volgens de gemeente voor maximaal zes maanden 350 vluchtelingen worden opgevangen. Het COA verwacht dat de vluchtelingen in de week van 6 december naar Utrecht komen. In München is een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Vier mensen raakten gewond, één persoon is zwaar gewond. De ontploffing gebeurde bij het centrale station. Bouwvakkers raakten tijdens hun werk een bom van 250 kilo. De explosie was kilometers verderop te horen. Het treinverkeer rond het station lag uren stil, maar is nu weer hervat. Vanaf volgende week krijgen alle basisscholen een voorraad gratis zelftesten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Zo kunnen kinderen via de school makkelijker aan het advies voldoen om zich twee keer per week te testen op corona. Het is december en dus is het tijd voor jaarlijstjes. Spotify begint alvast. Daar kan je in je Wrapped overzicht bekijken welke liedjes, artiesten en podcasts je dit jaar het meest geluisterd hebt. En dikke kans dat deze erin staan. Kom ik nog Dit is de top 3 meest gestreamde liedjes in Nederland. Met zangeres Maan op één dus. En zij gaat sowieso lekker, want ze staat ook in de top 5 meest gestreamde vrouwelijke artiesten. Als enige Nederlandse. Het weer nog. Het is nog altijd onstuimig met aan de kust een stormachtige wind en soms ook regen. Morgen vallen er buien en het wordt een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan niet veel files. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel. 10 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Boek in Waterland 5 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Almere is dicht tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes.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 on me Spend your love on me Oh mamma, mamma mia ZFM didn't know what to feel, it didn't seem real. That's all I can recall. I thought that's all there was. Now I time blended perfect gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou, het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven, deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Al wilde jongen ben ik. De jou heb ik de mona altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je genoeg. Eh, zie dan niet wil ik over heb.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 De WHO zei verder dat nog niets te zeggen is over de ernst van besmetting met Omicron. Tot nu toe hebben de meeste mensen milde klachten. In een hotel in Utrecht komen extra opvangplekken voor asielzoekers. Er komen ook stapelbedden en dan kunnen er 350 mensen worden opgevangen. Het COA zoekt overal in het land naar extra capaciteit. En Polen, Litouwen en Letland krijgen meer tijd voor de asielverzoeken van mensen die uit Wit-Rusland hun grens overkomen. De Europese Commissie heeft tijdelijke maatregelen uitgevaardigd om de crisissituatie te verlichten aan de grens met Wit-Rusland.